Daar maakte ze ook bekend dat de twee campagnemanagers van president Biden ook de leiders zullen zijn van haar campagneteam. team Verder zei Harris dat het haar doel is om de nominatie voor presidentskandidaat van de Democraten te verdienen en om te winnen. En Biden heeft beloofd dat hij campagne gaat voeren voor Harris en dat hij haar zoveel mogelijk zal steunen. Overheden moeten niet bezuinigen op HIV-bestrijding. Met die oproep komen de Verenigde Naties. De organisatie meldt dat het aantal HIV-besmettingen wereldwijd daalt... maar dat er ook gebieden zijn waar het virus zich juist verspreidt. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. HIV kan leiden tot aids, een ziekte die zonder behandeling dodelijk is. Mopke Hoekstra mag aanblijven als eurocommissaris voor Nederland. Dat heeft het kabinet besloten, Meldde bronnen aan de NOS na berichten van RTL Nieuws. Hoekstra volgde vorig jaar Frans Timmermans op als eurocommissaris voor Klimaat. Eerder was hij minister van Buitenlandse Zaken en leider van het CDA. Die partij zit niet meer in de coalitie. Daarom is het opmerkelijk dat het nieuwe kabinet een CDA'er voordraagt. Het laatste nog levende oorspronkelijke lid van de Four Tops is overleden, Duke Fekir. De Amerikaanse zanger was ook een van de oprichters van de soulgroep in 1954. De band had de grootste successen na het tekenen van een contract bij Motown in 1963. Het viertal had tientallen hits zoals I Can't Help Myself en Reach Out, I'll Be There. In 2009 eh, kreeg Fekir een Grammy Award voor zijn verdiensten in de muziekindustrie. Hij was 88 jaar. Het weer, wolkenvelden en opklaringen en hier en daar een bui bij een graad of 17.